Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het topoverleg over de toekomst van VND gaat de komende dag verder. Afgelopen dag werd er urenlang onderhandeld... maar de deelnemers aan het overleg bereikten geen akkoord... over een reddingsplan voor de VND-winkels. De verhuurder van een groot aantal VND-panden is optimistisch... dat er vandaag wel een akkoord komt. Volgens de verhuurder is er een constructief overleg gevoerd... met andere verhuurders. VND maakt verlies en wil daarom onder meer af van de hoge huren. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Georgia zijn vijf doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn enkele kinderen. Twee mensen raakten gewond, een van hen zou de schutter zijn. Over de identiteit van de slachtoffers is weinig bekend, net als over het motief van de schutter. De schietpartij was in een plaatsje ten westen van de stad Atlanta. De verkiezingen in Nigeria worden zes weken uitgesteld. Eigenlijk zouden de Nigerianen volgende week naar de stembus gaan, maar dat doen ze nu op 28 maart. Aanleiding is de veiligheidssituatie in het noordoosten van Nigeria... waar terreurgroep Boko Haram geregeld aanslagen pleegt. De autoriteiten kunnen de veiligheid er niet garanderen. Een Nederlandse skier van 24 is om het leven gekomen bij een lawine in de Dolomieten in Italië. Hij skiede met zijn vader en broer in de buurt van Cortina d'Ampezzo. De twee familieleden bleven ongedeerd. Een Amerikaanse topjournalist die in opspraak is geraakt... is voorlopig niet op tv te zien. NBC-nieuwslezer Brian Williams presenteert het best bekeken nieuwsprogramma in de VS... en viel eerder deze week door de mand. Hij had een verhaal verzonnen dat hij in de Irak-oorlog in een helikopter zat... die was beschoten. Williams maakte eerder excuses, maar gaat er nu toch enkele dagen tussenuit. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, overdag af en toe zon, later op de dag mogelijk een bui. Het wordt een graad of zes.